zeggen dat het gaat om een bedrag van ruim een half miljard euro. Voor een deel zijn het mensen die in het buitenland wonen... en daardoor moeilijk vindbaar zijn. Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond... blijven soms buiten beeld. IJsstadion Tialf staat er financieel slecht voor. Het ijsstadion in Heerenveen heeft een tekort van 700.000 euro. Volgens de stadiondirecteur is de hoge energierekening... de belangrijkste oorzaak van de problemen. In een brief die in handen is van de Leeuwarden Courant... schrijft hij dat de elektriciteitsprijzen de afgelopen drie jaar... bijna zijn verdubbeld. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen... eisen als aandeelhouders acties van Tialf. Bedoeling is dat er in april een herstelplan op tafel ligt. Een Zwitserse medicijnenfabrikant gaat een peperduur medicijn voor baby's... met de dodelijke spierziekte SMA verloten. Op die manier krijgen volgend jaar 100 zieke kinderen... het middel gratis van de farmaceut, schrijft de Belgische krant De Tijd. Een injectie met het middel kost 1,9 miljoen euro. Het is daarmee het duurste medicijn ter wereld. In België is met verbazing gereageerd. Een federaal Kamerlid vindt de loting de schaamte voorbij. In Nederland is het middel nog niet geregistreerd... en wordt het daarom ook nog niet gebruikt. Voor het eerst sinds het bestaan van de top 2000 van NPO Radio 2... zijn niet de Beatles, maar is Queen de hoofdleverancier. De band heeft dit jaar 37 nummers in de lijst staan. Twee meer dan vorig jaar, zo bleek bij de onthulling van de complete lijst. Omdat de top 10 al eerder bekend werd gemaakt... was al duidelijk dat Bohemian Rhapsody voor de 17e keer de lijst aanvoert. De uitzending van de top 2000 vanuit Beeld en Geluid in Hilversum... begint woensdag op eerste kerstdag om 8 uur s ochtends. Het weer, vanavond lokaal nog een enkele bui.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 Het weekend in. U krijgt van mij de 40 beste platen, uh, eh, danceplaten van deze week. De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. En we hebben straks een nieuwe nummer 1. Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen opnoemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Biba Rexa. 38 SOS van Avicii verlaat langzamerhand ook de dance top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence en Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 Laatste eh, vorige week nog op 38. Credo van Sievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29 ook nieuw binnengekomen deze week. Eh, Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28 You Got The Love. Van Kierno Silva en Movalk. En op 27 San Francisco van Dom Dolla. Op 26 Losing It van Fisher. En op 25 I Love You Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Viet en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar het nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. You think I give a fuck now? I got too much. I got too much. I, got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. Too much. and I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. The Nummer 17. about through your mind, through your body, through your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. talking about through your mind, through your body, through your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it.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 U krijgt natuurlijk de 40 beste danceplaten van deze week van mij. Op 18 was Poor the Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body.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 Het de beste zender om volledig uit je dak te gaan. Zometeen, na 9 uur, is er natuurlijk weer tijd voor See It tot 11 uur. Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13 Pump It Up van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week gestegen dus op nummer 11. En dan blijft hij al uh, een tijdje staan. Post Malone van Sam en uh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad. God is a Dancer van Chesto en Mabel. Vorige week nog op nummer 9, nu een plaatsje gezakt. En straks op nummer 9, Roses van St. John. Nummer 9. down with the body screaming dollar. Never sold it back, but looking like Pablo in the photo. This gon' make him feel way like Tony Kimminola. You already know that. You already know that. I walk in the corner with the money on my finger. She might get it poppin'. like a rose. I might tell your girl you cute, but ballin' that she gorgeous. Standing on the table, rose shaking that onion.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 Want eh, dit was eh, Move Your Body op nummer 8. Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet the Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love.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 I love it when you look at me that way. Now we're in the border and mojito at the bar. Reapply your lip because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to deze week. Maar voordat ik naar de nummer 1 ga van deze week, noem ik heel even nog het lijstje van de laatste 19 van die ik dit uur gedraaid heb. Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 Pour Milk van Ruby, Dorothy en Keys. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, eh, Unatas en Yannick Senex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use the Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver, de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hooked van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week. Don't Start Now van Dua Lipa. De nummer 1 van deze week. De nummer 1 van deze week. allemaal fijne dagen en...